Dus daarmee wil hij eigenlijk zeggen dat alles wat Iran wordt opgelegd... dat ze zich daar ze tegen zullen verzetten. En verder heeft hij ook gezegd van dat uh, Iraniërs zich niet, niet goed reageren op dreigende taal. En daarmee heeft het eigenlijk over Trump. Eh, en hij zegt ook dat een Amerikaanse interventie grote gevolgen dus als Amerika ook gaat bombarderen, eh, dat Iran daar ook weer op zou reageren. Ja, Amerika is een belangrijke bondgenoot van Israël. Dat land begon vrijdag met het bombarderen van doelen in Iran. Iran kwam daarna met tegenaanvallen was gisteren voorlopig de laatste staking bij de NS. Dat zou zomaar kunnen. Vandaag heeft het spoorbedrijf een nieuw en verbeterd loonbod gedaan voor zijn medewerkers... in de hoop dat de vakbonden daarmee akkoord gaan. De bonden zijn dat bod nog aan het bestuderen. Het laatste nieuws is dat de grootste spoorvakbond, VVMC, nu zegt dat ze voorlopig even niet meer gaan staken. Rond deze tijd komt Mark van Renes weer aan in Nederland. De Nederlander was kapitein van het schip de Madeleine... waarmee activisten hulpgoederen wilden afleveren in Gaza. Samen met andere activisten werd hij in internationale wateren opgepakt door Israël. De kapitein wilde al eerder terugvliegen naar Nederland... maar dat lukte niet door de aanval van Israël op Iran. Een dikke pech voor hardlopers in Assen die mee wilden doen aan de TT-marathon komend weekend. Die is namelijk afgelast. De organisatie legt uit waarom. We verwachten nogal hoge temperaturen in de komende dagen. En dat zal na dit weekend zelfs gaan tot extreem hoge temperaturen. De normale temperatuur staat al op 29 tot, eh, tot 30 graden. De verwachting is zelfs dat de gevoelstemperatuur nog hoger zal zijn. 5000 hardlopers zouden meedoen aan de race in Drenthe. De organisatie is aan het kijken naar een nieuwe datum voor de marathon. Het weer veel zon bij 20 graden aan de kust en 25 tot 28 graden in het binnenland.